Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het demissionair kabinet onderzoekt of kinderen al vanaf vier jaar verplicht naar school kunnen. Nu hebben kinderen leerplicht vanaf het moment dat ze vijf worden. Onderwijsminister Paul kijkt of dat een jaartje eerder kan. Ook wil ze uitzoeken of kinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand... vanaf 2,5 jaar al verplicht naar een soort voorschool kunnen. De bedoeling is dat kinderen zonder achterstand aan hun schooltijd beginnen. Een jongen van 14 uit Den Bosch is opgepakt vanwege een mislukte overval op een tankstation. Volgens de politie liep de jongen vorige maand met een wapen naar binnen en eiste hij geld. Toen de medewerkster van het benzinestation dat weigerde, liep hij maar weer weg. De politie gooide camerabeelden online en daarna heeft de jongen zichzelf gemeld. De stranden van Zeeland zijn het meest vervuild van Nederland. Stichting de Noordzee heeft onderzocht hoeveel afval er langs de Nederlandse kust ligt. In Zeeland werden er per 100 meter gemiddeld meer dan 400 stukken afval gevonden. Dat is ruim boven het landelijke gemiddelde van ruim 300 stukken. Vrijwilligers vonden vooral plastic, stukken hout en materiaal om visnetten te beschermen. Bezoekers van Nederlandse festivals moeten dit jaar flink meer betalen voor hun kaartje. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat de tickets van de grote festivals 9% duurder zijn dan vorig jaar. Daar is weinig aan te doen volgens de vereniging van poppodia en festivals, omdat alle kosten stijgen. De hogere prijzen hebben grote gevolgen, vooral voor jonge feestvierders. We willen niet dat eh, we een soort elitaire aangelegenheid worden en dat alleen rijke mensen ons eh, kunnen genieten. Ik heb zelf een dochter die eh, net voorbij de twintig is en die spaart gewoon voor dit soort dingen. En we, we zien wel echt voor, voor het uitgaansleven van echt hele jonge mensen, zeg maar vanaf 17 tot en met 20 die eh, zie je vaker thuis zitten. Dit weekend gaat het Nederlandse festivalseizoen van start. Paaspop begint vandaag in Schijndel. Dan nog het weer. De rest van de dag is het droog en een graad of 13. Vannacht komen er wel weer buien aan. Morgen kans op zon en is het ook warmer, 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland is de avondspits opgelost. Er staat wel geteld nog één file en dat is op de N208 Sassheim richting Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 staat 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging.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 Demissionair onderwijsminister Paul onderzoekt of de leerplichtleeftijd kan worden verlaagd van 5 naar 4 jaar. Ook bekijkt ze of kinderen met een achterstand vanaf 2,5 jaar verplicht naar voorschoolse educatie kunnen worden gestuurd. De minister wil zo voorkomen dat kinderen achterop raken. In Noord-Ierland is de partijleider van de pro-Britse DUP opgestapt omdat hij is aangeklaagd vanwege seksueel wangedrag. Jeffrey Donaldson moet volgende maand voor de rechter komen. En Louis Gossett Jr. is overleden. Hij was de eerste zwarte man die een Oscar won voor beste bijrol.